Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het demissionaire kabinet is het eens over de begroting van volgend jaar. Tot in de late uurtjes hebben ze daarover gepraat. Gisteren lekte al uit dat ze willen voorkomen dat er nog meer mensen in de armoede terechtkomen. Daar trekken ze 2 miljard euro voor uit. Verslaggever Wilma Borgman weet waar dat aan besteed gaat worden. Eh, daar willen ze het kindgebonden budget mee verhogen. Eh, de huurtoeslag verhogen, de zorgtoeslag ook verhogen. De energietoeslag verlengen. Op Prinsjesdag dan krijgen we de rest van de plannen te horen. De orkaan die over Amerika raast is afgezwakt tot een tropische storm. Idalia kwam gisteren aan land in de staat Florida... en heeft flink wat schade en problemen veroorzaakt, zegt correspondent Rudy Bauma. 10.000 huizen met schade, flinke delen van het land overstroomd. Er is op sommige plekken 22 centimeter regen gevallen in een hele korte tijd... En op sommige plekken staat nou het water zelfs 2,5 meter hoog... tot aan de eerste verdieping van, van gebouwen. Eh, ook door een zogenaamde koningsvloed die tegelijkertijd optrad. Eh, meer dan een half miljoen mensen zonder stroom door de orkaan. Die had uiteindelijk windstoten van 140 km per uur. We weten nog niet of er slachtoffers zijn. En de mannen van PSV worden vandaag waarschijnlijk met een grote glimlach op hun gezicht wakker. Ze wonnen gisteravond met 5-1 van Rangers uit Schotland... en mogen voor het eerst in vijf jaar weer eens meedoen aan de Champions League. Trainer Peter Bos heeft een droomstart bij zijn nieuwe club. Dit is natuurlijk heerlijk. Hè? Je wint de Supercup, je wint je eerste twee competitiewedstrijden. Je eh, komt twee rondes verder, waardoor je in de poolfase zit. En dan gaan we morgenavond lekker eh, op het bankje eh, kijken naar de loting. Ja, die is dus vanavond om 6 uur. Dan weten PSV en ook Feyenoord bij welke ploegen ze in de pool komen. En het weer nog vanochtend vooral in het midden en noorden van het land. Af en toe regen. In het zuiden zijn juist opklaringen met zon. Vanmiddag dan is het andersom en zijn juist in het zuiden de buien. Het wordt max een graad of 20.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 'Cause she walk like a boss Talk like a boss Manicure nails, just set the pedicure wrong herself. I look at her and it makes me proud. It's something about her. It's something new, oh so sexy about kind of woman that don't even need my help.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 Het demissionaire kabinet heeft een akkoord bereikt over de begroting. In ieder geval wordt 2 miljard vrijgemaakt om de koopkracht van mensen met een laag inkomen te verbeteren. De details worden op Prinsjesdag bekend. In een flatgebouw in Hengelo-Overijssel heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond na een gasexplosie. Meerdere woningen zijn zwart geblakerd. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis. Het weer, vanochtend overwegend droog. Vanmiddag is er meer kans op regen. En het wordt ongeveer 19 graden. Pero no quieres cuando yo quiero refuge.